Trump heeft zich al een paar keer erg negatief uitgelaten over het buurland. De politie stuurt alle zelfremmende dienstauto's naar de garage. Het automatische remsysteem wordt uitgeschakeld, schrijft het AD. Politiemensen klagen al maanden over deze dienstwagens... die automatisch afremmen om botsingen te voorkomen. Dat kunnen agenten slecht gebruiken tijdens achtervolgingen of noodsituaties. De Nederlandse getuigen in de zaak Klaus Ros kunnen vanaf volgende week bezoek verwachten van de Duitse politie. Volgens de Telegraaf beginnen rechercheurs dan met het horen van ongeveer 140 families. Ze praten met de kankerpatiënten zelf of met nabestaanden als de patiënt al is overleden. De Duitse justitie wil weten of de alternatief behandelaar Ros de terminaalzieke patiënten genezing beloofde. Dat is namelijk strafbaar in Duitsland. Noord-Korea heeft een van zijn vicepremiers geëxecuteerd. Twee andere topfunctionarissen zijn veroordeeld tot dwangarbeid, meldt Zuid-Korea. Hoe Zuid-Korea aan de informatie komt en wanneer de executie is uitgevoerd, wil het land niet zeggen. Ook is niet duidelijk waaraan de vicepremier en de twee topambtenaren zich schuldig hebben gemaakt. Tennisser Venus Williams heeft een nieuw record op haar naam staan. Ze speelde vandaag haar 72ste Grand Slam toernooi. Williams won haar eerste partij in de US Open. De tennisser, die inmiddels 36 is, maakte in 1997 haar debuut op Roland Garros weer. Het is droog en vrij zonnig. Vanmiddag wordt het 22 tot 26 graden. Morgen wolkenvelden en kans op een bui. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.